Demonstrant Sarah is er ook bij. Ik ga er natuurlijk overwegend uit egoïstische redenen naartoe. Maar het gaat uiteindelijk om de mensen die, het, die echt onderaan de markt zitten. Dus dan heb ik het over mensen die niet kunnen werken. Mensen die ziek zijn. Mensen die fulltime werken voor minimumloon. Maar daarmee nergens kunnen wonen. Betogers mochten ook in kleine groepjes door de Kalverstraat... voor een mars tegen de leegstand. Toen het toch te druk werd, werden ze opgeroepen terug te gaan. Sommigen luisterden niet, waarna er wat opstootjes ontstonden. Daarom werd het begin van de Kalverstraat afgesloten. Op het station van Schiphol is een man opgepakt... die met een gespannen kruisboog over een van de drukke perrons liep. Volgens de marechaussee kon de man snel worden opgepakt... dankzij een NS-medewerker die de kruisboog uit zijn handen sloeg. Mede door zijn ingrijpen raakte niemand gewond. Op Terschelling zijn vanmorgen vaten aangespoeld. Volgens Omroep Friesland gaat het om twee vaten met olie... Gisteren spoelde er op een ander Waddeneiland, ter Schelling, ook al zes vaten aan. En ook op Ameland werd een vat gevonden. De brandweer heeft ze allemaal opgeruimd. En Feyenoord heeft in de Eredivisie gewonnen van Fortuna Sittard. In Limburg werden 2-4 voor de Rotterdammers. Mede door een goal van Mats Wiever, waar de commentator maar één woord voor had. Deelrossen, klaarleggen, Wiever, zo! Vol op de potoffel en 2-0 voor Feyenoord. Zijn eerste competitiedoelpunt voor Feyenoord, Mats Wiever. En dat doet hij dan met een machtige uithaal. er wordt nu ook nog gespeeld. Emma speelt eh, tegen Go Ahead Eagles. En in Arnhem speelt Vitesse tegen Ajax. Dan nog het weer zonnig vanmiddag. Het is eh, maximaal 7 graden. Vannacht wordt het erg koud. Morgen opnieuw een zonnetje. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. De storing in de afsluitdijk is verholpen.